Renate Kok met het NOS Journaal. Het cold case team van het omstreden onderzoek naar het verraad van Anne Frank... wijst alle beschuldigingen van name-dropping van de hand. Volgens de onderzoekers kan het geen verrassing zijn... dat de namen van enkele deskundigen genoemd werden in een subsidieaanvraag. Volgens Trouw was dat zonder hun medeweten gebeurd... en waren ze ook niet lid van het team. De onderzoeksleider zegt dat er steeds openlijk werd gesproken over subsidieaanvragen... en omdat de onderzoekers wel toestemming hadden gegeven om hun namen op de website van het onderzoek te vermelden... ging hij er ook vanuit dat hij over hen mocht zeggen dat zij zich gecommitteerd hadden aan het onderzoek. Er komen waarschijnlijk nog veel meer gevallen van gynaecologen... die hun eigen zaad gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat zegt de stichting Donorkind tegen Nieuwzuur. Onlangs werd duidelijk dat een Leidse arts zo tenminste 21 kinderen verwekte. Hij is de derde gynaecoloog van wie dat nu bekend is geworden. Maar volgens de stichting komen daar nog zeker twee andere artsen bij. Betrokkenen zouden niet willen dat dat openbaar wordt, zegt Donorkind. Ook dit jaar gaan in bijna alle gemeenten de belastingen weer omhoog. De OZB stijgt gemiddeld met 4,4 procent, de rioolbelasting met 2,9 procent... en de afvalstoffenheffing gaat met 4 procent omhoog. Dat meldt het CBS op basis van begrotingscijfers van gemeenten. De OZB stijgt iets meer dan het gemiddelde in de afgelopen 10 jaar... maar wel minder dan vorig jaar. Nieuw-Zeeland gaat voorzichtig weer de grenzen openen. Na twee jaar bijna geen mensen te hebben toegelaten... gaan de landsgrenzen nu gefaseerd open... beloofde premier Ardern op een persconferentie. Als eerste zijn Nieuw-Zeelanders die nu nog vastzitten in Australië weer welkom. Vanaf eind deze maand mogen ze weer terug. Ze hoeven dan niet meer verplicht in hotelquarantaine... maar nog wel tien dagen thuis. Half maart mogen ook Nieuw-Zeelanders die in andere landen wachten... weer terugkomen. En internationale toeristen zijn waarschijnlijk pas in oktober weer welkom. Het weer, af en toe wat regen of motregen. Het is een eh, graad of 7. Later overdag eerst bewolkt, kans op een bui.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 Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah. never let her slip away. I really only met about a week ago.